4 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Om de economie te laten groeien is een hervorming van het belastingstelsel op dit moment het belangrijkste. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Knot vindt dat er al veel is gedaan om de Nederlandse economie te moderniseren. Hij noemde de verhoging van de pensioenleeftijd en aanpassingen van de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Als er ruimte komt in de begroting, dan moet het belastingssysteem nu op de schop, vindt Knot. Hij denkt dan aan verlaging van de lasten op arbeid en een modernisering van de vermogensbelasting. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden moeten overgenomen worden door een andere zorginstelling. Dat zei staatssecretaris Van Rijn tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer. Hij neemt daarmee een voorstel over dat door de coalitie was ingediend. In het debat benadrukte Van Rijn dat er geen snelle, simpele oplossingen zijn om de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. De staatssecretaris wil dat er scherper inspectietoezicht komt en dat bestuurders worden aangesproken als ze slechte kwaliteit leveren. Verder wil hij dat het personeel meer en betere bijscholing krijgt, omdat de zorg in verpleeghuizen steeds ingewikkelder wordt. De Amerikaanse Senaat heeft een voorstel voor de aanleg van een omstreden oliepijpleiding weggestemd. De voorstanders, vooral republikeinen, kwamen één stem tekort. De Keystone XL-pijpleiding moest van Canada naar Texas gaan lopen. Het project had veel extra inkomsten en werkgelegenheid moeten opleveren. De tegenstanders zijn bang voor schade aan het milieu. De Republikeinen hebben al gezegd dat ze het voorstel volgend jaar opnieuw in stemming brengen. Ze wonnen deze maand de tussentijdse verkiezingen en hebben vanaf januari een meerderheid in de Senaat. Verwacht wordt dat president Obama dan een veto zal uitspreken. Het weer, is bewolkt en droog. De minima liggen vannacht rond 6 graden. Overdag opnieuw veel wolkenvelden.